Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Het RIVM van het RIVM e ging aan de slag na de uitbraak van de resistente bacterie in het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Daar raakten 88 patiënten besmet. Volgens de onderzoekers kan met de nieuwe test binnen een paar uur worden vastgesteld of iemand besmet is geraakt. Dan kunnen er meteen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de Klebsiella-bacterie zich verspreidt. Internetbedrijf Google wil de GSM-tak van het Amerikaanse bedrijf Motorola overnemen. Google heeft een bod uitgebracht van omgerekend bijna 9 miljard euro. Het moet voor Google de grootste overname uit zijn geschiedenis worden. Smartphones van Motorola zijn uitgerust met het Android-besturingssysteem van Google. Door de overname krijgt Google meer grip op de verkoop van Android. Daarnaast zou het Google te doen zijn om de patenten van Motorola voor smartphone-technologie, omdat die veel geld waard zijn. De Libische minister van Binnenlandse Zaken Mabrouk is met negen familieleden aangekomen in Cairo. De minister zegt dat hij als toerist in Egypte is. Maar er gaan geruchten dat hij de Libische leider Gaddafi niet langer steunt. Mabrouk zou daarmee de tweede minister van Binnenlandse Zaken binnen een half jaar zijn die Gaddafi de rug heeft toegekeerd. Bij het Indisch monument in Den Haag is de capitulatie van Japan herdacht. 66 jaar geleden kwam een eind aan de Tweede Wereldoorlog in Azië en aan de bezetting van Nederlands-Indië. Tijdens de plechtigheid werden alle slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië herdacht. Zo'n 25.000 Nederlanders hebben de concentratiekampen niet overleefd. De eerste krans werd gelegd door premier Rutte en staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. De herdenking werd afgesloten met een défilé langs het Indisch monument. Het weer. Vanavond vrij helder. Vannacht daalt de temperatuur in het binnenland naar een graad of 9. Ochtends in het noordwesten wat regen, maar in de middag steeds meer zon. En de temperatuur ligt dan tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Voor het knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een motorrijder op de A20 richting Gouda. Dat is gebeurd bij Rotterdam-Krooswijk. Daar staat inmiddels 3 kilometer. Wel zijn inmiddels allerlei stoken weer open. Ook een file op de A15 Europort richting Rotterdam.